Raymond Seré met het NOS-journaal. Een Nederlands marineschip heeft opnieuw vluchtelingen gered op de Middellandse Zee. Gisteren werden al 193 mensen opgepikt en de tweede keer ging het om bijna 250 vluchtelingen. Het vergat van Amstel is nu met honderden vluchtelingen op weg naar Italië. En mogelijk wordt morgen meer bekend over de reddingsacties. In het noorden van Engeland is Labour-parlementariër Joe Cox neergeschoten en neergestoken. Ze is in levensgevaar. De politie heeft een verdachte van 52 opgepakt. Sommige ooggetuigen zeggen dat de dader Britain First riep. Dat is een extreemrechtse beweging die wil dat Groot-Brittannië uit de EU stapt. De aangevallen politica is juist een voorstander van Europa. Andere ooggetuigen zeggen dat de parlementariër twee ruziende mannen uit elkaar wilde halen. De campagnes voor en tegen een brexit zijn vanwege de aanval stilgelegd. De man die dinsdag werd neergeschoten in Leiden is in het ziekenhuis overleden. Het was de tweede keer dat de 50-jarige man werd beschoten. In november gebeurde dat ook in een Amsterdams kantoorpand. De politie gaat er volgens Omroep West vanuit dat er dinsdag gericht op hem is geschoten. Twee vermoedelijke daders zijn na de schietpartij op een scooter gevlucht. Amsterdam komt met een eigen vorm van huursubsidie. Mensen die in verhouding tot hun inkomen veel huur betalen... kunnen bij de gemeente aankloppen voor huurverlaging. Na eigen zeg is Amsterdam de eerste gemeente die op deze manier lage inkomens ondersteunt. Op het EK voetbal heeft Engeland in groep B van Wales gewonnen met 2-1. Wales nam in de eerste helft de leiding. Vroeg in de tweede helft maakte Engeland gelijk... en in de blessuretijd scoorde Sturridge de winnende treffer. Engeland leidt nu in groep B met 4 punten... gevolgd door Wales en Slowakije met 3 punten. Rusland is laatste met 1 punt, maar de Russen zijn nog niet uitgeschakeld. En dan het weer steeds meer bewolking, verspreid wat buien. Plaatselijk kan het flink doorregenen. Het is 17 graden tot 21 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten buien. Zondag wordt het droger. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. De files met de meeste vertraging op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Bunschoten. 15 kilometer, bijna 20 minuten vertraging. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen Watergraafsmeer en Oud-Zuid. 5 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht, zo'n 20 minuten vertraging.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 Ook ga ik eh, deze uitzending bijhouden hoe het met de EK-wedstrijd tussen Oekraïne en Noord-Ierland eh, afloopt. Die zijn al vier minuten bezig inmiddels. En we gaan in deze uitzending natuurlijk ook heel veel lekkere muziek draaien. Zoals dit nummer van eh, Red Hot Chili Peppers met Darkness Setties.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 is inmiddels tijd ehm, voor de top 5 games. Dan beginnen we op nummer 5. Daar staat Dome. Op nummer 4 staat No Man's Sky. Deze komt uit op 21 juni. Dan op nummer 3 staat Uncharted 4. Op nummer 2 staat Dark Souls 3. En dan op nummer 1 staat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 like you want, I know when you're gone, you're just looking for a little sign of love. I said.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 what you came for met Rihanna. Met This Is What You Came For. Het is inmiddels alweer eh, half zeven geworden. Tijd voor het dier van de week met de naam Banjer.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 waar andere honden of katten wonen. Katten vindt hij sowieso stom, daar moet je gewoon op jagen, vindt hij. Kortom, wij begrijpen absoluut niet waarom Banjer hier nog zit. Als u denkt dat u de juiste plek heeft voor Banjer, kunt u daar verandering in brengen. Ga dan naar Dierenthuis Kennemerland aan de Keesomstraat 5 te Zandvoort... of bel het Dierenthuis even op 023 571 3888... 023 571 3888.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

Wish Wish we we're we we're could could turn turn back back time time to to to to to the the the the good good old old days days when when sang sang us us sleep, sleep, but but now now stressed stressed out. out. Used play pretend, give each other different names we would build a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 so don't stop, stop, stop. Under the lights when everything goes nowhere to hide when I'm getting you close. When we move you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you. but you did. by my side something that I met Be The One. Het is inmiddels alweer kwart voor zeven. Tijd voor het, eh, het weer. Ook eh, tussen de wedstrijd Noord-Ierland en Oekraïne is het inmiddels rust. Maar het staat daar nog steeds 0-0. En ehm, ja, wij gaan dus verder met de eh, muziek, wou ik zeggen. Nee, met het weer natuurlijk. Zie Vanaf vrijdag is, eh, is en blijft het wisselvallig zomerweer. Met vrijdag en zaterdag nog altijd een, grote kans op buien. En bij die buien is en houden de kans op onweer. De beste dag van het weekend is de zondag, want dan blijft het droog met perioden met zon. Wel wijdt er in het weekend een frisse noord- tot noordwestenwind, waardoor de temperatuur niet veel hoger wordt dan een graad of 16. Overigens zijn de lage temperaturen tijdelijk, want na het weekend lopen de temperaturen op naar waarde omstreeks 20 tot 21 graden. In de loop van de week nemen de neerslagkansen geleidelijk weer toe. het weer.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 These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 no Het eerste uur zit er alweer op van CFM Young Zandvoort. Ik ga nog één nummertje draaien. En dat is van Keigo samen met Codeline. Met Reggin, Regging, hoe je dat ook uitspreekt. Ik zeg eh, alvast tot volgend uur. Standing in the cold the frozen wind I'm leaving you behind but it's not the end No, no, no